Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Ziekenhuispersoneel krijgt steeds vaker te maken met geweld. Vooral sinds de nieuwe coronamaatregelen hebben ze vaker boze patiënten of familieleden tegenover zich, zegt de beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld de bezoekregeling of afstand houden, eh, mondkapjes die men niet eh, wil dragen. En op het moment dat verpleegkundigen daar iets van zeggen, dan worden ze agressief bejegend. Maar het heeft ook te maken met de zorg die afgeschaald wordt en dat ze soms een lastige boodschap boodschap moeten vertellen aan patiënt of familie. En dan zijn ze het ook niet mee eens en dan zien we echt de agressie eh, toenemen. Ziekenhuispersoneel doet er het best aan om altijd melding te maken van geweld, want dan kan het ziekenhuis aangifte doen. De zelftesten vliegen de deur uit. Het gaat om een vervijfvoudiging in een maand tijd, zegt het Kruidvat tegen de Volkskrant. Volgens de drogist is het moeilijk inschatten hoeveel de winkels moeten inslaan. Er wordt verwacht dat het tekort maar tijdelijk is. Tot die tijd mogen klanten maximaal drie zelftesten per keer kopen. Een bizarre onthulling, onthulling van de arts die Diego Maradona behandelde. Volgens hem is de oud-voetballer vorig jaar begraven zonder zijn hart. Na het overlijden van Maradona gingen er verhalen dat er mensen waren die de kist open wilden breken om zijn hart te stelen. En toen ze dat hoorden hebben de artsen het zelf al verwijderd. Taylor Swift heeft in Amerika een record te pakken. Ze heeft een nummer 1 met haar track All Too Well. De track is 10 minuten en 13 seconden schoon aan de haak. Bijna 50 jaar lang stond de langste Amerikaanse nummer 1 hit op naam van de zanger Don McLean. liedje American Pie uit 1971 duurde 8 minuten en 37 seconden. Het weer nog flink bewolkt, maar in de loop van de middag is er zon, is er zon te zien af en toe. Het is 6 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt in de regio is een file op de N241 vanaf Schagen naar Wochnum. Daar 4 kilometer file voor Opdam zorgt daar voor een kwartier verdraging.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 Alles gelukkig om te je wat... En eh, ik ga wat gezelligs opzoeken. En ik heb leuke muziek mee. Nou, gezellig in ieder geval. Dus het is gewoon lekker eh, twee uur lang lunchroom op deze dinsdag. de zomer van 1971. bollet en Bolland, kennen nog dus. Jij wel, ik zag ze van de week op tv. Heb jij ze ook gezien? Nee. Ja, ze zijn weer vriendjes. Oké. On a rainy night without you My tea turned cold But it didn't matter anyhow Cause the tea was old past the edge of my cup, I look through the window. But there's little sea, just the raindrops and me. Oh, it ain't easy, you see. In my room, it's quite a mess monsieur, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always never see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter, and so much more. Oh, late that summer happiness. To see your life is simple. Summer of 79. Dat is wel heel lang geleden, die zomer. Hè? Ja, zeker. Ehm, ja, daar waren Ferry en eh, Rob eh, Bolland, eh, twee broertjes die wat leuke muziek gemaakt hebben. Helaas gebrouilleerd zijn geweest de hele tijd. Maar ik neem nu van ons verlies dat ze weer een beetje bij elkaar zijn. Ja, want ze waren van de week... Ja, gelukkig maar, want gezondheid is niet zo goed van de een, hè? Nee. Nee, nee dus eh, ja, eh, en dan je broer op het eind zo laten eh, vallen, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee maar nou, nou was die oneenigheid al een paar jaar, dus ja, oké, maar ze hebben het bijgelegd. En, gelukkig wel. ze hebben ook weer een nieuw nummertje. Oh, dat weet ik niet, oké. Okay. Nou, die zal wel horen binnenkort. Maar dit was in ieder geval een hele oude Summer of 79 van heel lang geleden. <clears throat> Ehm, we, hebben, we zijn spitten geweest, alleen we vinden geen artiest van de dag. En dat doen wij meestal iemand die of jarig is of zijn sterfdag. Wij kunnen helaas niemand vinden die wij de noemer eh, artiest van de dag kunnen geven vandaag. Dus wat gaan we doen? Eh, ik we heb er zelf een verzonnen. Ja, een, liedje van de Sidekicker. Die gaan we zo meteen doen. Daar hebben ze onze eigen Lucius eh, in de archieven gedoken. En die heeft een zanger gevonden. Waarvan wij zegt, hij is goed. Maar dat gaan we verder op het programma gaan we weer opzetten. dus ja, toch? wie ook heel bekend is. En er is onlangs weer een hele nieuwe cd van uitgekomen. Is Adele. En ehm, het is een goede cd, wat ik begrijp. En dus daar heel erg naar uitgekeken dat hij uitkwam. we gaan twee nummers van die nieuwe nieuwe cd van haar doen. En we beginnen met eh, dit eh, topnummer hier van Holland. Want Adele was dat van een nieuwe cd. Getiteld Holland. Een nummer met een, eh, lekker verhaal en een achterliggende gedachte. Toch? Dus mooi nummer. Heel mooi nummer. En, ja, eh, zijn we meer mooie nummers. Ja, Jawel, dit is echt ook gebaseerd een beetje op haar eigen situatie allemaal. Dit, hè? Van eh, Holland. ga je wat voorlezen? Nou, ik zit met verbazing te kijken. Want het blauw-wit shirt, witte broek, blauw-gele sokken en dan heb ik het over de Zandvoort Boys, oftewel TZB. Ja, ja een van de clubs die we hier eh, op Zandvoort hebben. Ja, ook wel eh, met de bijnaam de Ze werden zo genoemd vanwege de katholieke achtergrond eh, van de club. En in de jaren 50 gaf het bisdom namelijk de opdracht... tot oprichting van een katholieke voetbalclub in Zandvoort. En eh, in 1922 en 1936 werden ook al pogingen gewaagd... maar die stranden door gebrek aan belangstelling... en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De thuisbasis werd een terrein langs de Kennemerweg... met twee voetbalvelden en een trainingsveld prachtig gelegen in een duinkom... pal naast camping Zandervoerder. De kleedkamers en kantine lagen lager, hoger op het duin zodat supporters schitterend uitzicht over de velden hadden. Er waren natuurlijk krakers tegen uh, de Zandvoort Maar ook Europese en zelfs Amerikaanse topclubs speelden hier in wedstrijden. Maar het is eh, volgens mij eh, over en uit, want de grasmat gaat eruit. Ja, het is over. Ja, het, het het wordt ingeruild, want er komen woningen, als ik het goed heb begrepen. Nou, wat ik begrepen heb, het uh, zal verband houden met de camping naar Zandervoerder. Dus die mensen moeten ook allemaal verplicht weg daar. Mensen die al jaren dat ik een eigen stekje hebben daar in hun eigen caravannetje. En zo heerlijk een, eh, een leuke gemeenschap heb opgebouwd daar met elkaar. Dat moet allemaal wijken. En eh, ja, uiteraard weer voor het grote geld. En zeg niet dat het niet zo is, want het zijn gewoon de feiten. Ja, al die leuke gezellige campings van vroeger, die worden opgedoekt. En de mensen die er al vaak, sommigen al 40 of 50 jaar zitten, die mogen wat anders gaan doen en hun eh, caravannetje afbreken. Eh, ik vind het betreurenswaardig, ik persoonlijk. Maar ja, goed, het grote geld hebt nog altijd de overhand. Ja, nog steeds. En, maar het is nog leuk, want wat zie ik wie ook, had, wie ook bij eh, TZB heeft gevoetbald? Nou... Dat is, eh, het is hem niet bevallen hoor, denk ik. Nee, maar hij is, in de auto gaan zitten. Oké. Ja, lammers. Oké. nou, wat leuk om dat terug te zien. Ja, het is natuurlijk het is, echt een dorps, eh, dorpsclub was het natuurlijk. Ja, hè? We hebben natuurlijk heel veel uh, clubjes gehad hier. De, in het verleden Zandvoort Meeuwen, Z75, al die voetbalclubs. En we hebben toch een aantal gehad. En, nou, jammer dat het weer over is daar, toch? Ja, heel jammer. Maar goed, we gaan verder met Annabel. Iemand zei dit is Annabel Ze moet nog naar het station Neem jij je wagen dan haalt ze het wel Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon We kwamen aan bij een leeg perron En ik zei het zit je niet mee Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei oké, ik ga met je mee. En later lagen we samen, zoals dat heet, een beetje moe maar voldaan. Er kwam al licht door de ramen, ze zei ik heb geen tijd voor ontbijt, ik moet gaan. Ik zei alleen nog tot ziens Annabel en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai om en slaap nog even door Maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug Annabel, nou het wordt niet zonder jou ik twee dagen liggen in bed. Ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en iemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. weer. Ze stapte net op de tram. Ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. Ik zei, hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zei naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. Ik zei, ja, nog één erbij loketist gaf tweemaal enkele reis en Annabel keek even opzij. Ik zei ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld, ik ga met je mee. Hey, Annabel, het wordt niet zonder jou, Annabel Hans de Boy was dat met Annabel. Uh, lekker nummer heel lekker eh, swingend toch een beetje. Een aantal jaren geleden alweer inmiddels, maar uh, blijft lekker nummer. Uh, ja, dus. Weet jij wie de ondernemer van het geworden is? Ja, wat ik al had verwacht, hè. Ja? ja? Zeg het maar. Ja? Zeg het maar. Oké, Marcel Puscher. Ja. Ja. Van, eh, eh, De Rebel is de ondernemer. Eh, of een rabbel of rebel, hè? wat zeggen we nou? Ja, doe maar rabbel. doe gewoon rabbel. lekker Hij is ondernemer van het jaar 2021 geworden. En tijdens een speciale bijeenkomst in Bernie's Bar en Kitchen op het circuit... werd Marcel gekroond tot winnaar uit acht genomineerden. De horecatijger die normaal niet op zijn mondjes gevallen... was nu toch even sprakeloos. Nou, nou, nou. Voordat de winnaar bekend werd eh, gemaakt... was er een speciale waarderingsprijs namens alle Zandvoerders voor circuit Zandvoort. De prijs werd uit handen van burgemeester David Molenburg... in ontvangst genomen door circuitdirecteur Robert van Overdijk. Eh, zoals bekend, de andere genomineerden waren... Jim Keur van Autostrijder, Martijn Wijsman van Wijsman Fietsen... die ik eigenlijk zelf eigenlijk een beetje voorspeld had. Christy, Christy Ganser van Wijn aan Zee, uh, Delaram... Eh, Fais Faisaskari van Lambiance. Lola Ruggebrecht van Friends Bar and Kitchen. Joyce Steiger van Holvet. Eh, Gillian, of Gillian Lark van Blue Zone Espresso. En tenslotte uh, de winnaar Marcel Buscher. Die toch uiteindelijk weer er vandoor ging. Met deze mooie eh, titel en met deze mooie prijs. De uiteindelijke winnaar was dat dus. De, niet alleen was Marcel populair onder publiekstemmen. Ook de jury kende hem een hoge waardering toe. En vanaf deze kant Marcel van harte gefeliciteerd. Want het is echt gemeend verdiend. En echt verdiend, ja. Verdiend, oké. Ja? Wie are the champions? Nee hoor. Ah. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take on. Beatles, eh, eh, lekker nummer dit. Ehm, inmiddels is eh, Loes eventjes erin gedoken... en die heeft het laatste nummer van Bollent en Bolland gevonden. Dat is tenminste één van de nummers die is uitgebracht. Oh, is het een cd of is het één nummer? Het is één nummer. Het, is een, het, heet, het is ook... Ze hebben hem samen gemaakt en het is een eh, reunion en farewell eh, single. Dus het is oh. eenmalig, denk ik. Eenmalig, oké. Maar ik, eh, ik heb hem van de week gehoord en ik vond het best wel een leuk, mooi nummer. Nou, zet hem op. En ik wil hem graag laten luisteren. Daar gaan we. Ik ga hem opzetten. Echt waar? Ja. Maar doet ze niet? Geen idee. Nou. Ga ik hem anders doen. Heb je de mensen nieuwsgierig gemaakt, dus? Ja, nou wel, hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik ga, ik ga het weer proberen. En toen was het stil. Ja, ik begrijp er niets van jij. Nee. die doet het zo. Nou, dan gaan we verder kijken of ik hem op een andere manier kan laten luisteren. Dan gaan we verder met uh, Denny Vera. hoog op lijst en deze man uit Nederland komt. Denny Vera, wat is hij goed, wat is hij veelzijdig. En eh, zo goed en eh, heerlijke nummers die hij maakt. En zoveel verschillende stijlen ook. Ja, precies. Ehm, ik geloof dat we de fout gevonden hadden. Ja, we hebben de gevonden. Met dank eh, aan onze voorgangers die één klein knopje hadden ingedrukt. Wat niet ingedrukt hoort te zijn, laten we ze maar zeggen. We gaan het nog één keer proberen. Zet hem maar op. Hier komen Bolland en Bollend. Welke dag alsof het mijn laatste is. Er is niets meer dat ik nu mis. Alles gaat zo snel voorbij. Want opeens is het tijd. Tijd om niet meer stil te staan de dingen die zijn misgegaan. Bij elke tegenslag en traan. dag. Hmm. Alsof het mijn eerste is. Als een kind in de wildernis. Het begin nog zo dichtbij. alles gaat zo snel Nou, dus schitterend. Ik vind het een schitterend nummer. Het ontroert en het is een eh, wijze les voor heel veel mensen, dit, denk ik. ik vind het eh, zo'n mooi nummer en ik hoop dat het een hit wordt... en dat we misschien dan toch nog een klein vervolgje in zit. Ja, het is een, echt nog niet met een waarheid. Een mooi verhaal en eh, heel mooi gezongen door deze broertjes Bolland en Bolland. Dankjewel voor deze keus, dus. En we gaan eh, verder met eh, Jennifer. Staan niet stil, loop eens door. Ja. you ja, Jennifer is was het uh, eh, lekker nummer. Ehm, rook jij, uh, eh, Nee, nee, nee, ik ben gestopt. Eh, jij bent gestopt, oké. dus het volgende bericht vind ik eigenlijk wel een ja, onderzoek. Hè? De, helft van de rokers die stopt pas bij de prijs van 60 euro, euro per pakje. Dat is... Eh, het verhaal erachter is een forse verhoging van de tabaksazijn. weerhoudt de meeste rokers er niet van te stoppen. De helft van alle rokers in Nederland zegt pas te willen stoppen... bij een prijs van 60 euro per pakje. Dat is niet normaal. Dan mag je wel de hypotheek gaan verhogen. Pas bij prijzen vanaf 12 euro per pakje. En eh, dat wil 10% van de rokers stoppen. Dat blijkt uit onderzoek van het, eh, het UM, het Universiteit Maastricht... Um, al dus het ANP eh, Nieuws. Uh, van de 1500 ondervraagde rokers vond een derde het geen probleem... om 6 euro per sigaret of 4 euro per gram cheque te betalen. Volgens de onderzoekers geeft dat niet alleen aan hoe verslavend sigaretten zijn... maar vooral ook hoe betaalbaar. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie eh, blijkt dat sigaretten in Nederland... bijna twee keer zo betaalbaar zijn als in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat scheelt nogal zeg. Accijnsverhogingen sorteren volgens UM-onderzoekster Chloe Geboeres het grootste effect. Mensen passen hun consumptie aan wanneer ze het verschil in prijsmerk in hun portemonnee dus als iets meer of juist minder betaalbaar wordt... Dus als het gaat om het ontmoedigen van de roken... zijn flinke accijnsverhogingen zoals de verhoging met 1 euro in 2020... dan ook zeer wenselijk, oordeelt zij. Na de accijnsverhoging van april 2020... ligt de gemiddelde prijs van een sigaret in Nederland op 36 cent... en die van een checkje op 22 cent. De gemiddelde prijs waarbij dagelijks rokers zeiden te stoppen of te minderen... ligt tussen de 2 en 3,50 euro per dag of eh, per sigaretje, sorry, of checkje. Eh, Checkrokers hebben meer moeite met prijsverhogingen dan mensen die sigaretten roken. Ja, en het is inmiddels wel bekend wat een schade het allemaal kan geven, de sigaretten. En toch, hè? Ja, het is zo. hoor. mensen zijn er vaak niet van af te brengen. En eh, het blijft een, een kwaad. Ja, maar je moet het willen. Het zit tussen de oren. Hè? Het zit tussen de oren. En de sigaret in de mond. Ja. Het eh, tweede nummer van eh, de nieuwe cd van uh, Adele hebben I build a house for love about time that I face myself. All I do is bleed into someone else. Painting walls with all my secret tears. Filling rooms with all my hopes and fears. But oh my, oh my, I'll never learn if I never leap. I'll always yearn. this time Trying to learn to lean into it all Ain't it funny how the mighty fall Looking back, I don't regret a thing Yeah, I took some bad turns I am owning I'll stand still and let the storm pass by Keep my heart safe till the time feels right But oh, oh never learn if I Ja, even stil van. wederom het tweede nummer van het schitterende nieuwe album van ons Adele To Be Dat eh, kan deze dame toch mooi zingen. Ja. Nee, heerlijke nummers. Luus, jij bent aan de beurt. Ik heb een nummer gevonden van de week. En dat wil ik ook graag te horen brengen. Nou, dat is van eh, een nummer weer uit de serie Beste Zangers 2021. Ja. En het is van uh, eh, Bukkers en Sue. En het is echt een heel mooi nummer. Zet me op, zou ik zeggen. Doei. I can't think of anything right now. I've done it so many times, hoping for miracles. They don't have to happen, yes, it's true. But it's the only thing I can do. Maybe they'll be here soon. And if I'm somewhere else, please call me so I can see they be telling me. Until then, well, I'll go on and I'll do without those miracles and singing old songs. myself thinking it wouldn't be what we had. It wouldn't be what we had. It wouldn't be what we had. Dat was mooi. Dat is een mooi nummer. Leuk en eh, mooi samengezongen, zeker wel. Ehm, zullen we zo meteen naar het eh, volgende nummer even het weerbericht gaan doen? Laten we dat doen. Oké, okay, dan gaan we nu Ik verder met de eh, The Sultans of Swing for the Dire Oké, Okay, let's have a go at the single. Let's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay, let's do for the meantime the jazz Competition in other places. Give a sound, We on down south. We on down strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. Yes, and I know a guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play that thing. Larry doesn't mind if he doesn't make the scene. It ain't what they call rock and roll. the Sultan, yeah, the play Creole. Dat eh, Swing van de Tijs. gaan we op het eind van het eerste uurtje.